Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het internationaal gerechtshof in Den Haag komt vandaag met een tussenvonnis in de zaak tegen Israël. Er wordt nog geen uitspraak verwacht over de vraag of Israël zich schuldig maakt aan genocide tegen de Palestijnen. Wel kan het hof Israël sommeren om meer hulp toe te laten, burgers te ontzien of zelfs om de strijd te staken. De autoriteiten in de Gazastrook, geleid door Hamas, beschuldigen Israël ervan een groep Palestijnen te hebben aangevallen terwijl ze stonden te wachten op voedselhulp. Bij de aanval zouden 20 doden zijn gevallen en 150 gewonden. Het Israëlische leger bevestigt de aanval niet, maar laat wel weten onderzoek te doen naar de berichten. In de Amerikaanse staat Alabama is voor het eerst de doodstraf uitgevoerd met stikstof. De 58-jarige Kenneth Smith kreeg een masker op waarmee de stikstof hem werd toegediend. Hij bleef nog een tijd bij kennis, maar na 22 minuten was hij dood. Smith was ter dood veroordeeld voor een moord in 1988. Ruim een jaar geleden overleefde hij een e-, executie met een injectie. Na drie jaar is er een einde gekomen aan de missie van de NASA-helikopter Ingenuity op Mars. Het toestel heeft bij een landing schade opgelopen en kan niet meer vliegen. De helikopter heeft 72 vluchten op Mars gedaan, veel meer dan de vijf die oorspronkelijk gepland stonden. De NASA benadrukt dan ook dat de missie de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. De voetbalamateurs van Hercules zijn na de stunt vorige maand tegen Ajax nu zelf uitgeschakeld in het bekertoernooi. De Utrechters hadden volop kansen tegen Cambuur, maar verloren na verlenging met 4-3. Cambuur moet nu in de kwartfinales tegen Vitesse. Het weer. Vanochtend van tijd tot tijd regen. Bij een stevige zuidwestenwind. Aan zee waait het hard met kans op zware windstoten. Later in de ochtend neemt de wind af en breekt vanuit het westen de zon door.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 In de Amerikaanse staat Alabama is voor het eerst de doodstraf uitgevoerd met stikstof. Het duurde 22 minuten voordat de veroordeelde dood was. Ruim een jaar geleden mislukte een eerdere executie met een injectie. De 538-ochtendshow heeft de Gouden Radioring gewonnen. Presentator Tim Klein won ook de prijs voor beste presentator. Het weer. Vanochtend van tijd tot tijd regen bij een stevige zuidwestenwind. Aan zeekans op zware windstoten. Vanmiddag zonnig en een graad of 7. you lack. Yeah. Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Take it to Listen. the party. sexy out. Go heavy, be with it. This is sexy out. Go heavy, be with it. This is sexy out. Go heavy, be with it. This is sexy out. Go heavy, be with it.